Goedemiddag, vrouwke. Lotte. Eh, Lotte, ja. Ik was Hallo, dag Leo. Sorry. <laughs> dat is uit gewoonte natuurlijk. Ja. Ja, ik kom vandaag wat meer vertellen over wat er staat te gebeuren in Kruibeken de komende tijd. Dus eh, ik zou zeggen, zeker blijven luisteren. En dan eh, kom je het allemaal te weten. Je hebt eh, heel wat onderwerpen, dacht ik. En daar ga je straks alles over vertellen. Ja, ja, van Halloween-concerten tot wandelingen tot workshops. Het zal allemaal passeren. En er is natuurlijk ook heel wat muziek, hè? Inderdaad. We beginnen met de Creedence Clearwater Revival. I see the moon ook, dat wel zaterdag zijn, maar we draaien op plaats voor gisteren van The Cure en Friday, I'm in Love. Ook nog even zeggen dat er tussen 2 en 4 eh, uur, of tussen 14 en 16 uur, hebben we dan Kruijbeek geleefd en daarin ook heel wat gasten. En Lotte, niet vrouwke, je hebt heel wat eh, informatie van eh, het lokaal bestuur van Kruijbeke gekregen. Laat maar horen. Ja, heb je thuis nog oude postzegels liggen en denk je misschien wil ik daar wel iets voor in de plaats krijgen? Dan is vandaag de kans. In de radio, uh, in de radio hoor mij. In de brouwerij in Kruibeke organiseren de Kruibeekse ruilvrienden een ruilbeurs waar je allerlei dingen kan inwisselen. Ze zijn er nog tot vier uur vanmiddag, dus ik zou zeggen ga zeker eens een kijkje nemen, maar raak je er nu vandaag toch niet? Niet getreurd, op zaterdag 2 december komen ze nog eens terug. Leo, heb jij toevallig nog ergens postzegels liggen? Ik denk het niet. Maar ik zal even mijn rommel opkuisen en dan eh, zien we wel. Hè? Dan weet je waar je moet zijn. altijd eh, toch wel mooie muziek van eh, Fleetwood Mac. En deze plaat op eh, zaterdag 5 november, denk, denk, ik dat we zijn. Niet waar, Lotte? Ja, we zijn 5, 4 november, nee? Op 4 november. 4 november vandaag. Ja, ja. En dat was natuurlijk Dreams, een overbekende plaat van Fleetwood Mac. We bedanken ook nog even onze collega van de twee afgelopen uren. Dat is Choco en Croissant met Mark van der Velde. Voor de fantastische muziek op zaterdagmorgen. En dit is Marco Borsato. We draaien hem nog, waarom niet hè? We staan schouder aan schouder, ik kijk even opzij. Die blik in jouw ogen zegt alles voor mij. De wereld ligt open, kansen genoeg. Wie bang is voor fouten, doet het nooit goed. Zon of regen, wind mee of tegen. Als we schouder aan schouder staan, zal het vanzelf gaan. Denk van vertrouwen aan een half woord genoeg. Schouder aan schouder, alsof iemand je draagt. Het mooiste ligt voor ons. Het mooiste ligt voor ons. Als we schouder aan schouder staan. staan. Schouder aan schouder, hetzelfde doel. Uit hetzelfde hout, met hetzelfde gevoel. Wat er gebeurt, alles kunnen we aan. Zolang we maar schouder aan schouder staan. Zon of regen, wie mee. voor ons. Het mooiste ligt voor ons. Als we schouder aan schouder staan. Schouder aan schouder aan schouder staan. Schouder aan schouder aan schouder staan. Schouder aan schouder staan. Schouder aan schouder met hetzelfde doel. Zo uit eh, de cd Dromen eh, durven delen. Marco Borsato hier bij Radio Barbier 20 over 12 uur in het programma Credit informeert. Vandaag niet met Vrouwke, ook niet met Niki, maar met Lotte. Yes. Eh, moest je vanavond nog niks te doen hebben en hou je van klassieke muziek? de Koninklijke Harmonie, al vloeiende groeiende, organiseert vanavond om 8 uur in de kerk in Basel een heus Halloween-concert. Reserveren kan je nog doen via info.alvloeiendegroeiende.be. En eh, achteraf kan je nog genieten van een lekker tasje pompoensoep. Dus dat is vandaag? Yes, dat is vanavond. In de kerk in Basel, in de Sint-Petruskerk, hè? Ja. Ga je kijken of luisteren? Ik kan zelf niet, jammer genoeg, maar ik ben wel heel benieuwd. the way you say you care. No, no, no. It's not in the way you've been treated, my friends. It's not in the way that you stay till the end. It's not in the way you look or the things you say that you do. Hold the line. Hold the line. Love isn't always on time. I said, I said, hold. wasn't always on time. It's not in the words that you told me. It's not in the way you say you're mine. No, no, no. It's not in the way that you came back to me. It's not in the way that your love set me free. It's not in the way that you look on the things you say that you do on the line. Love isn't always on time. I said, I said, hold the line. Hold the line. Love isn't always on time. Come on now, please hold the line. you say you're mine, and I know it's not in the way that you came back to me. It's not in the way that your love set me free. It's not in the way you look or the things you say that you do. Hold the line. Hold the line. Love isn't always on time. I said, I said, hold the line.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 Eh, deze plaat van Barry Ryan. Trouwens, muziek geschreven door zijn broer Paul Ryan. een plaat die ook altijd aan bod komt bij onze collega Julien van Voren. Lotte, hou jij van uh, Franse muziek? ja, eigenlijk wel. We hebben er eentje van die je wel ongetwijfeld zult kennen. Michel Sardou. Hè? Ja hoor. De man van de de Connemara. Aha, ja, dat ken ik wel. Van op alle trouwfeesten. Ja ja. ja, ja, ja. Maar dit is een van zijn beter, vind ik. La Maladie d'Amour. Elle court, elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante elle chante la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Elle fait chanter les hommes et s'agrandir le monde. Elle fait parfois souffrir tout le long d'une vie. Elle fait pleurer elle fait crier dans l'ombre. Mais le plus douloureux, c'est quand on en guérit. Elle court, elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante, elle chante la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Elle surprend l'écolière sur le banc d'une classe par le charme innocent d'un professeur d'anglais cet inconnu qui passe et qui n'oubliera plus ce parfum qui volait. Elle court, elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante, elle chante, la Toch wel een eh, prachtplaat deze van uh, Michel Sardou. Ook een plaat die eh, onze collega's uh, Tine en Chief draaien in het programma Chanson. Ook hier te beluisteren op Radio Barbier natuurlijk. Ja, Lotte, je hebt nog wat info, want het is tenslotte Kruibeke informeert, hè? Ja, we blijven nog even in Halloween-thema, want tot morgen kan je nog meedoen met de griezelige Halloween-tocht via de smartphone, georganiseerd door de gezinsbond. Al wat je moet doen is de Bibberjacht-app downloaden en dan kan je zelf een 3 kilometer lange wandeling uitstippelen in een van onze drie deelgemeentes. En tijdens de wandelingen krijg je opdrachtjes om vampier Vladimir te verslaan. En er valt nog iets te winnen als je je verkleedt en je stuurt een foto door naar gzb.groot.kruibeke.gmail.com. Ja, wat hè? Dan maak je kans op een heel leuke prijs. De ideale activiteit dus om de herfstvakantie eh, af te sluiten. Af te sluiten, inderdaad. Hou je van eh, Halloween, uh, Lotte? Ja, ja. Ik heb zelfs ook een Halloween-tocht gedaan en ik was verkleed ook als vampier. heb jij je verkleed, Leo? Nee, het is niet mijn ding zo, Halloween. Oké. Oké. Dit is de muziek van Blondie, oftewel Debbie Harry. En deze Atomic. the sacred and profane, pleasure and the pain. Yeah. Somewhere your fingerprints remain concrete, and it's your face I'm looking for on every street. regulation tattoo. Silver spurs on his heels. What can I tell you as I'm standing next to you? She threw herself under my wheels. It's a dangerous road. And a hazardous load. And the fireworks over liberty explode in the heat. and it's your face I'm looking for on every street. old symphony crashes into space. The moon is hanging upside down. I don't know why it is I'm still on the case. It's a ravenous town. You still refuse to be traced. Seemed to me such a waste. Every victory has a taste that's bittersweet. lievelingsnummers van eh, de The Dire Typisch geluid van Mark Knopfler natuurlijk. En deze On Every Street van een eh, toch wel al een hele tijd geleden. Voor de mensen die aan eh, tafel zitten, ik zou zeggen smakelijk eten en als de techniek toelaat. En dat doet het ook. Hè? Dit is Wim de Kranen. Voor de mensen die aan tafel zitten, smakelijk eten. Wij zijn er tot 4 uur met Kruijbeke informeert en Kruijbeke leeft. Weet je nog die nacht, Rosanne? Dat we samen op de stoep, dat we lachten omdat huilen Zoveel meer pijn doet dan geroep Dat we de jenever proefden bij die oude gekke gust Al wisten we dat alcohol de pijn laait maar niet blust ik had best iets willen schrijven op de voering van je jas waar je me steeds kan vinden. Als je zin hebt in een glas, hoe je langs het muurtje zo binnenkomt in huis. De achterdeur staat open, alleen de poes is thuis. Weet je nog hoe ik vertelde hoe pijnlijk het afscheid is? Hoe traag een schip de kaai afvaart, hoe lang het wuiven is. Voordat het schip een stip wordt, dat helemaal verdwijnt. En hoe lang je nog zal blijven in de havenkroeg Westijn. En toen we afscheid namen, was ik rot sentimenteel ik wou voor het laatst met jou naar bed. En god, het scheelde echt niet veel. Niemand was die nacht, Rosanne, zo gek als wij ons twee. Hoe raar het ook mag lijken, het viel allemaal wel mee. zag ik pas dat Prinsenhof, de naam was van de straat. De straat waarin je woonde, de straat met jouw gelaat. Ik herinner mij de stoepen en het schoon geveegd trottoir. De bakker met vakantie, met ervoor de kaart wat er toen gebeurde zal niemand iets vernemen. Het was er koud, Rosanne. En wij, wij zouden afscheid nemen. Er waren geen geraniums, geen straatmus was erbij. Ik had zachtjes willen huilen, maar ook dat ging voorbij. Paridae, de la Paridae Padida di de lá de Rosanna, oh Rosanna, oh Rosanna, oh Rosanna. was natuurlijk een eh, erg mooie plaat van Wim de Kranen. De man die toch een beetje ondergewaardeerd werd eh, hier in Vlaanderen. Met het eh, hele mooie nummer Rosanne. Hè? Ja, Lotte, ik krijg je geïnformeerd en je hebt heel wat info in vandaag. Ja, ja we gaan misschien best... Een... <laughs> Ja, misschien wel. Leo, ben jij een boekenlezer? totaal niet. Ik ben een muziekbeluisteraar of luisteraar, maar lezen, ik lees wel veel tijdschriften, maar boeken nemen. Misschien op vakantie af en toe een beetje, maar... Misschien is er eh, tijd om er iets verandering in te brengen. En er staat een kans voor je, want morgen vindt in de kelder van Kasteel Wissekerken een boekenvoorstelling plaats van het nieuwe boek van Maartje van der Laak. Het boek heet eh, Victoria Vilijn en het is een spannend verhaal over de kracht van de vriendschap. En wie is Maartje? Dat is een, eh, bekende auteur die boeken, fictieboeken schrijft mhm. voor alle leeftijden. Ehm, de inkom is gratis. Eh, wil je er graag bij zijn, dan moet je een mailtje sturen naar maartjevanderlaak.gmail.com. Dus de kans staat er, Leo. Ben jij een eh, boekenlezer trouwens? Eh, ehm, goh. Misschien voor school wel? Ja, voor school wel, maar in mijn vrije tijd soms wel. Maar oh, de tv is soms toch interessanter. us and them. Girls that wore pink, boys that wore blue, boys that always grew a better men than me and you. What's a man now? What's a man mean? Is he rough or is he rugged? Is he cultural and clean? now it's all changed. It's got to change more, cause we think it's getting better, but nobody's really sure. And so Tan and blow wave in the hair. Short arrow straight, straight as a line. All the gays are macho, can't you see the leather shine? You don't wanna sound dumb, don't want to offend. So don't call me a faggot, not unless you are a friend. Then if you're tall and handsome and strong, you can win. so it goes. takes a gun, man goes to war. Man can kill and man can drink and man can take a whore. Kill all the blacks, kill all the reds. And if there's war between the sexes, then there'll be no people radiobarbier I remember standing on the corner at midnight Trying to get my courage up There was this long lovely a little club downtown Love to watch her do her stuff my sleep.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 Unlike all the other ladies, she looked so young and sweet. She made a way empty street down on Main Street. Down on Main Street. heerlijke muziek op een eh, heerlijke radio. Wat moeten mensen nog meer eh, hebben op deze druilerige zaterdag? Dat was Bob Seger met de Silver Bullet Band en de Main Street. Ja, Lotte, zeg het maar. Ja, eh, het is nog niet gedaan, want er is morgen nog van alles te zeg, gebeuren. Er is wel heel veel te doen dit weekend, hè? te doen dit weekend. Eh, ze willen duidelijk de herfstvakantie mooi afsluiten. Eh, want de barbiergidsen, u wel bekend denk ik, organiseren van 2 tot 4 morgen een paddenstoelwandeling in onze polders. Deelnemen is gratis, maar je moet je wel reserveren. Weer via een e-mailadres uh, eh, info.barbiergidsen.be en meer info over de wandeling vind je ook op hun website. Ga je meewandelen, Leo? ik heb morgen andere plannen, denk ik okay, dan eh, moet je de paddenstoelen zelf maar eens gaan ontdekken in de polder.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 Something keeps him going miles and miles a day to find another place to play. Night after night, who treats you right, baby? It's the guitar man. go listen to the guitar man. Then he comes to town, and you see his face, and you think you might like to take his place. Something keeps him drifting miles and miles away, searching for the songs to play. And you like to sing along. You want to get the meaning out of each and every song. Then you find yourself a message and some words to call your own and take them home. something keeps him moving, but no one seems to know what it is that makes him go. Then the lights begin to flicker and the sound is getting dim. The voice begins to falter and the crowds are getting but he never seems to notice he's just got to find another place to play. satin dress in a room where you do what you don't confess. Sundown, you better take care if I find you've been creeping round my back stairs. Sundown, you better take care if I find you've been creeping round my back stairs been looking like a queen in a sailor's dream, and she don't always say what she really means. Sometimes I think it's a shame when I get feeling better when I'm feeling no pain. Sometimes I think it's a shame when I get feeling better when I'm feeling no pain. picture every move that a man could make.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 Nee, sorry. <laughs> Dat is inderdaad van voor jouw tijd, hè? Maar dat was wel een man die veel hits scoorde. Met Too Late for Praying, Sundown en nog andere grote hits. Goed, Lotte, krijg ik informeerd? Ja, zeg het maar. Ja, er komt een mooi initiatief aan. Want maandag 6 november kan je van 8 tot 10 uur s'avonds in het dorpshuis Klokhuis terecht voor een ontmoetingsmoment voor familieleden van personen met een psychische kwetsbaarheid. Dus mensen die zich niet zo goed voelen in hun vel of andere mentale moeilijkheden hebben. En eh, je kan er gaan praten met lotgenoten en steun vinden bij elkaar. Of je kan er ook gewoon naartoe gaan om een eh, momentje voor jezelf te hebben. Mooi initiatief, toch? Zeker een mooi initiatief. Misschien nog even kort halen: Klokhuis in Kruibeke.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 groot, grote hits gemaakt, deze Dusty Springfield. Waarschijnlijk Lotte nog nooit van gehoord. <laughs> nee, dat is heel lang voor mijn geboorte. maar ik heb wel een nieuw item. Ehm, hebben de computers wat veel geheimen voor je? en de smartphones zijn graag hier niet wegwijs in hoe dat je de apps moet installeren of de formulieren moet invullen. Vullen liever, dan kan je uh, donderdag 9 november terecht bij Bits and Bytes in Ruppelmonde voor een lessenreeks DigiHelp. Het wordt georganiseerd door uh, de seniororganisatie en inschrijven kan je via de website uit in Kruibeke of door te mailen naar secretariaat.senior.gmail.com. Dus 9 november is het te doen in Bits and Bytes in Ruppelmonde. does his Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our. Our house, it has a crowd. There's always something happening and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down and a mess is not allowed. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our gets up late for work. Mother has to iron his shirt, then she sends the kids to school, sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. hier op Radio Barbier. Wat gaat de tijd toch snel, waar, Lotte? Ja, super snel. Zeker als je je amuseert, hè? Ja, zeker, zeker. En eh, daarover gesproken, ik heb hier nog een nieuw item. Oei. Ja, op uh, eh, vrijdagen 10 november, 24 november en 8 december organiseren FEMMA ehm, lessen stoelyoga. Stoel, Hiervoor, stoelyoga? stoelyoga, dat FEMMA, dat was vroeger de KVLV, dacht ik. ja. Hm? kan dat? FEMMA? KVLV of zo, <laughs> toch? De vrouwelijke... Ja, inderdaad. Uh, eh, stoelyoga, dat is dus yoga van op je stoel. En hiervoor kan je terecht in eh, ons huis in Kruibeke van half tien tot half elf ochtends. Eh, je kan deelnemen vanaf 18 plus en het enige wat je nodig hebt is gemakkelijke kledij, een grote handdoek, een kussentje en een flesje water. Dat is dus eigenlijk bijna niks. Ehm, dus als je zelf een zittend beroep hebt, is het zeker interessant om eens deel te nemen. Want eh, van al dat zitten ja. word je niet zen, hè? Zeker niet. Heb jij een zittende, op een zittende taak of zo? Eh, eh, ja. op de schoolbanken zit jij nog, hè? Ja, ik zit nog op de schoolbanken. Dat is voornamelijk zitten, maar soms gaan we ook op uitstap. Eh, maar ja, eh, radio is ook een zittend beroep, hè, Leo? Maar tegenwoordig staan de presentatoren recht, hè? heb ik al gezien op eh, ja. tv. Ja. Maar we gaan het straks met jou ook nog een beetje hebben over jouw toekomst en zo. Hè, en wie je bent en zo verder. Hè. Maar we gaan eerst even een kleinkunstnummer draaien. Ken je dat nog, Lotte, kleinkunst? Ja, ja, ja dat is uh, Nederlandstalige muziek. Hè? Mm -hmm. Jeff van Uitsel, ooit in Basel een paar keer geweest. En we draaien nu het hele mooie De Zotte Morgen. De nacht sluipt weg, de lucht verbleekt. De schimmen vluchten zwijgend. En aan de verre horizon begint de zon te stijgen. En daar trekt uit de nevel op de klaarte van de dageraad met in zijn schoot geborgen. De zotte morgen. De stad ontwaakt, de eerste trein breekt door de stilte en op zijn signaal begint de wilde dans der dwazen. De mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werk en met zijn krant, eilt er nogal slaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen, het ritme van de zotte morgen. De kleurt in de rood en valt. De kou zacht door de ramen. De stilte vlucht voor al het lawaai dat opstijgt uit de straten. En daar is dan de morgen weer, een schaterdag en elke keer verdrijft hij zonder schromen. De nacht, de dromen, stad wordt wild en auto's razen door zijn poorten en de laatste rust wordt uit zijn schuilhoek gedreven. Vogels vluchten vol verdriet uit zijn torens want toen niet, wordt nu door niemand meer begrepen. Mensen lopen naast elkaar in vergroet en stil gebaar, want alles wordt nu door de tijd gemeten. De wereld verneemt zijn zotte zorgen, het ritme van tot morgen. Maar het land zelf slaapt zijn roes nog uit, diep onder het loof verscholen. Hier komt geen mens of geen geluid, de oneindige rust verstoren. Terwijl de stad nu raast en schreeuwt en morgen zijn bevelen geeft, wordt hier bij ochtend gloren. De dag geboren. En ook de kinderen en de dwazen blijven tussen de rozen slapen, ver en veilig geborgen. Voor het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen. zotte morgen toch wel een hele grote meneer, deze Elton John. Die ontelbare hits heeft gemaakt. Waaronder, ook, eh, onder andere deze natuurlijk, de Rocketman. Uit de ja, film ook. Er is een film gemaakt over Elton John. En de, de, film die eh, heette toen, of die heet The Rocketman. Hè? Ja, ja, die is... Eh, ja, heb je die gezien, Lotte? Ja, ik heb die gezien. Ik weet ook dat Kit Connor hem speelde. En ik ben ook wel fan van hem. Dus ja, ja, ik ben ik Mooie ben film fan. trouwens Ja, mooie film. The Rocketman, Elton John. Hè? En eh, nog een andere grote meneer, Leo. Ben jij fan van Gunter Neefs? Ja, die eh, kan ik wel smaken hoor. Ja, was vooral de vader of ook Gunter Neefs zelf? Ja, ja, inderdaad. Oké. De familie Neefs. Ja. Mooie muziek hebben die eh, gemaakt. Ja, Mooie stemmen trouwens. Hè? Ja, die hebben hele mooie stemmen. Ehm, en als je fan bent, ja, dan moet je terecht op zaterdag 11 november op Wapenstilstand in de kerk in Basel. Want daar geeft Gunter Neefs een optreden in teken van de vrede. Ehm, dus ze roepen op voor vrede in deze tijden van toch wel eh, heel wat conflicten. Is dat toch wel een zeer actueel en mooi thema. Eh, de tickets uh, kosten rond de 25 euro. En deze kan je kopen via de website van Uit in Kruibeke. Gaan we jou daar vinden, Leo? normaal wel, maar ik ben niet thuis dan. Ah. Ik zit ergens in het buitenland. Maar ja dit terzijde. Ook leuk. Maar eh, er zijn zeker nog tickets te verkrijgen, denk ik. Hè? Ja, ja, dus via de website van Uit en Kruibeken kan je die zeker en vast nog vinden. En dan draaien we een nummertje van eh, vader en zoon, Louis en Gunther Neus. En het heel bekende Laat ons een bloem, met Toet Stielemans op de achtergrond ook. Dit is een lied voor de mensen die zorgen dat morgen de mensen al dood zullen zijn. Dit is een lied voor de doden van morgen, begraven gekist in een stenen woestijn. Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is. Laat ons een boom en het zicht op de zee. Vergeet voor één keer hoeveel geld een miljoen is. De wereld die moet nog een eeuwigheid meer. je hakt en je poort door de bergen. Je maakt elke heuvel gelijk met de grond. De reuzen van nu lijken morgen maar dwergen. Vooruitgang vernielt wat er gisteren nog stond. Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is. Laat ons een boom en het zicht op de zee. Vergeet voor een keer hoeveel geld een miljoen is. De wereld die moet nog een eeuwigheid meer. in de zeeën vergiftigd gestorven. Het zand op de stranden vervuild door mazoet. En jij door je tankers en checkboek bedorven. Je weet zelfs niet meer waar de meeuw heeft gebroed. Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is. Laat ons een boom en het zicht op de zee. Vergeet voor een keer hoeveel geld een miljoen is. De wereld die moet nog een eeuwigheid meer. Zo zal dan morgen het leven verdwijnen, verslagen door staal en gewapend beton. De maan zal dan koud op je nachtmerrie schijnen, geen mens die nog weet hoe het einde begon. Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is. Laat ons een boom en het zicht op de zee. Vergeet voor een keer hoeveel geld een miljoen is. De wereld die moet nog een eeuwigheid meer. De wereld die moet nog een eeuwigheid mee. Een eeuwigheid mee, een eeuwigheid mee, een eeuwigheid mee, een eeuwigheid mee, een eeuwigheid mee. Een eeuwigheid mee. anders dan uh, mooie muziek op deze zaterdag, niet waar Lotte? Bruce Hornsby and the Range and the Way It Is In. Tussen twee en vier uur hebben wij dan Kruijbeek geleefd en eh, met eh, ja, toch twee gasten denk ik. Maar daarover straks meer hè. Ja, ik heb nog een, volgend item. Op donderdag 16 november van half acht tot half elf s'avonds vindt het Food Film Fest plaats, georganiseerd door Voedsel Anders. Je kan er genieten van een vertoning van Seed, The Untold Story. Een film over zaadtelers en hun voedselerfenis. Het is een hele boterham, ik weet het. Maar ben je toch geïnteresseerd? Eh, dan moet je dus donderdag 16 november in het stadhuis in Ruppelmonde zijn. En de inkom is gratis. Klinkt als een goede deal. Ga je daar naartoe, eh, Lotte? Eh, ja, misschien wel. we zien wel. Alles wat te maken heeft met voedsel en zo, dat is altijd interessant. Hè? Ja, tuurlijk. Oké. We gaan nu nog een eh, nummertje draaien van een van mijn lievelingsgroepen van uh, The Doors.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 Try to set the night on fire. The time you hesitate is through. The time you wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. And set the night on tien voor twee uur op eh, Radio Barbier. Voor de mensen die luisteren. Een prettige zaterdagmiddag. Hè. Ondanks de regen, mooie muziek maakt zaterdag toch altijd een beetje leuk. Niet waar, Lotte? Ja, zeker. Want eh, het is toch al een beetje slecht weer geweest hè, deze week. Dat mag je wel zeggen. En de volgende week eh, ziet er niet veel beter uit. Hè? Maar ja, Echt daar kunnen we niks aan doen. Ja. Goed, je hebt nog, een, nog wat info, dacht ik. Een ja. van de laatste. Ja, ik heb nog een beetje info. Ehm, op vrijdag, zaterdag... nee, <laughs> vrijdag, zaterdag dat kan niet. Op vrijdag 17 november organiseert het Sint-Joris Instituut hun eh, jaarlijkse spaghettiavond. Uh, voor een heerlijk bord spaghetti betaal je 15 euro democratische prijzen. En inschrijven kan je via de website van Sint Joris zelf. Eh, heb jij op Sint Joris gezeten, Leo? Uh, in lagere school wel, ja. Eet jij graag spaghetti trouwens, Lotte? ja, maar er moet heel veel kaas bij zijn.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 I got my mind set. but it's gonna take money. Whole lot of spending money. It's gonna take plenty of money. de grote jongens van de Beatles, George Harrison. En trouwens over de Beatles gesproken, die hebben een nieuwe plaat door de artificiële intelligentie met John Lennon erbij. Mai, wauw. Ja, inderdaad, wauw. Ja, eh, Lotte, we zijn bijna aan het einde, dus je hebt nog een eh, klein beetje info. Ja, ik heb nog een eh, laatste item. we hebben daarnet al ontdekt dat Leo niet zo'n grote boekenlezer is. maar er is nog een kans voor Leo om zijn uh, boekeninteresse toch een beetje te verruimen. Eh, want heb jij zelf eh, boeken thuis of wil je nieuwe boeken ontdekken, dan moet je zondag 12 november van 11 tot 4 uur in de brouwerij in Kruibeken zijn, want daar vindt een vintage boekenmarkt plaats. De inkom is ook weer gratis, maar als je zelf boeken wil verkopen, dan moet je wel een mailtje sturen naar isolde.koens.gmail.com. Dus Leo, de opportuniteiten Wat zijn Wat houd je tegen? Hè? <laughs> en dan zeggen ze dat er in Kruijbeke niet veel te doen is. Amai, zoveel uh, dingen te doen dit weekend. Ja, ja, ja. En volgend jaar de grote smack, eh, het grote smack evenement. Hè, 20, van 20 tot 22 september. Maar daarover ga je nog heel veel horen. Ja. Eh, Lotte, we zijn bijna aan de laatste plaat toe. En ik zou zeggen, ik dank u al wel. Alvast, dank u alvast voor de medewerking. Je hebt dat heel goed gedaan. En trouwens, Lotte we gingen het nog een beetje over jou hebben. Wat eh, doe je eigenlijk? Wat studeer je nog? Want, ehm, ik studeer journalistiek nog steeds, in mijn eh, derde jaar ondertussen. Ehm, en ik ben nu ook eh, met radio bezig, dus... Het is eigenlijk perfect voor mij om hier een beetje radio te komen maken. En je doet dat met heel veel passie, hè? dat horen we. Ja, inderdaad. En wat wil je later doen, ook radio maken? ja, graag wel, maar we zien wel hoe de toekomst loopt het kan nog alle richtingen uit. En misschien dat jouw papa ook even op, eh, of, niet even, maar eh, ook een programma kan maken op de radio, hè? wie ja, weet. misschien wel. Dat zullen we binnenkort ook zien. De familie Foubert, hè? <laughs> ja. Oké, we gaan nog één nummer draaien. Dat is er eentje van de Rolling Stones en eh, Start Me Up. informeert. Een programma met informatie over de gemeente Kruibeke.